Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Pieter Omtzigt wil het liefst geen premier worden, maar Kamerlid blijven. Als fractievoorzitter van NSC. Die voorkeur heb ik al heel lang, zei Omzicht op tv bij Op1 afgelopen tijd hield hij zich op de vlakte over een eventueel premierschap. Hij dacht dat de vraag wel zou overwaaien. Maar andere partijen bleven aandringen en daarom geeft Omzicht nu meer duidelijkheid. Hij heeft naar eigen zeggen de stellige voorkeur om in de Tweede Kamer te blijven. Wie er namens zijn partij premier moet worden als NSC de grootste wordt, zegt Omzicht nog niet te weten. Hij wil eerst wachten op de uitslag. In Brussel is een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig eurocommissaris Frans Timmermans. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens geworden over een sterk afgezwakte versie ervan. Er was veel verzet tegen de natuurherstelwet. Veel politici waren bang dat die ertoe zou leiden dat hun land op slot moet, net als Nederland vanwege de stikstofcrisis. Ook Nederland verzette zich tegen nog meer strenge natuurregels. Uiteindelijk is afgesproken dat de lidstaten in 2030 bezig moeten zijn met natuurherstel in 30% van de aangetaste natuurgebieden. In de decennia daarna moet dat 90% worden. De Boekenbon Literatuurprijs gaat dit jaar naar de Vlaamse schrijver Jan van Tortelboom. Hij krijgt de prijs van 50.000 euro voor zijn roman Mauk. Die gaat over een man van in de 70 die op zijn sterfbed terugkijkt op zijn leven. Volgens de jury leverde Van Tortelboom met zijn roman... een verbluffend literair portret af van een getraumatiseerde zeventiger... die wordt achtervolgd door zijn jeugdherinneringen. Het weer. Vannacht in het westen nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 4 tot 7 graden.